1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Dat de eh, brand in de woontoren in Londen is veroorzaakt door een kapotte koelvriescombinatie. Dat heeft de Londense politie gezegd. Bij de brand in de Grenfell Tower vielen zeker 79 doden. De brand is begonnen in een koelvriezer van het merk Hotpoint. Het type stond niet bekend als gevaarlijk. De fabrikant doet extra onderzoek. De brand kon zich waarschijnlijk zo snel verspreiden door de gevelbekleding van de toren. Twee Britse ministers zeiden eerder al dat dat materiaal nooit had mogen worden gebruikt. De bosbrand in natuurgebied Deurnense Peel leek vanochtend onder controle, maar laait toch steeds weer op. Blussen is lastig omdat het vuur zich ondergronds verspreidt en het bluswater niet door veen wordt opgenomen. Staatsbosbeheer houdt nu de paden aan de rand van het terrein nat, zodat het vuur niet over kan slaan. Turkije heeft op een groot aantal scholen de evolutieleer uit het lesprogramma geschrapt. De Turkse Onderwijsbond zegt dat de theorie van Darwin betwistbaar is en te ingewikkeld voor de leerlingen. Critici zijn bang dat president Erdogan de seculiere tradities van de Republiek Turkije steeds meer aan de kant schuift. Noord-Korea ontkent dat de Amerikaanse student Otto Warmbier tijdens zijn gevangenschap slecht is behandeld. Warmbier overleed vorige week, kort na terugkomst in de VS. Hij bleek al een jaar in coma te hebben gelegen. Volgens Noord-Korea kwam dat door botulisme en een slaappil. Het regime noemt zichzelf het grootste slachtoffer van de dood van Wormbier. Nationale Nederlanden moet een klant een deel van de kosten terugbetalen... die gemaakt zijn bij het afsluiten van een woekerpolis. Het gaat om zo'n 5500 euro. Als de uitspraak geldt voor iedereen die sinds 1990 bij Nationale Nederlanden een beleggingsverzekering heeft afgesloten, kan het de verzekeraar 2,75 miljard euro gaan kosten. Nationale Nederlander denkt niet dat het zover zal komen. Het weer zonnig, afgewisseld door wat bewolking. 22 graden in het noorden, maximaal 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen meer kans op buien en frisser.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 A15 van Europort naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging neemt daar heel snel af nu. En ook een ongeluk op eh, de A28 van Amersfoort naar Zwolle.